Linde met het NOS-journaal. Voor de vijfde avond op zijn er in Servië rellen geweest tegen de overheid. In de hoofdstad Belgrado vochten mensen met de politie. Demonstranten beschuldigen de regering van president Vucic van corruptie. In de stad Valjevo werd een kantoor van Vucic's partij in brand gestoken. Eerder deze week werd ook een partijkantoor in Novi Sad geplunderd. President Vucic waarschuwde eerder dat er hard zal worden opgetreden tegen railschoppers. Een Palestijnse vrouw die naar Italië was gebracht voor medische behandeling is daar overleden. Volgens het ziekenhuis in Pisa was de 20-jarige vrouw sterk vermagerd toen ze woensdag naar Italië kwam. Italiaanse media schrijven dat ze ernstig onder voet was. Tijdens een behandeling kreeg ze ademhalingsproblemen en een hartstilstand. Dat overleefde ze niet. In Italië worden tientallen zieke en gewonde Gazanen behandeld. Israël laat amper hulp toe tot de Gazastrook... waar een half miljoen mensen kampen met extreme hongersnood. De orkaan Erin is Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius gepasseerd zonder grote schade aan te richten. Volgens de overheid op Saba hoeft het eiland geen rekening meer te houden met zware orkaanwind. Regenval kan nog wel tot problemen leiden. In de regio kan er tot 250 mm vallen, wat overstromingen en modderstromen tot gevolg kan hebben. Erin trekt volgens de Amerikaanse Weerdienst richting het westen. Femke Bol heeft voor de 29ste keer op rij een Diamond League-wedstrijd gewonnen. In Polen was ze met overmacht de beste op de 400 meter horde. Nadine Visser verbeterde haar eigen Nederlandse record op de 100 meter horde. Succes was er ook voor polstok hoogspringer Menno Vloon, die derde werd met 5,90 meter. Eerste werd zoals verwacht Armand Duplantis. Het weer. De ochtend begint met zon in het zuiden.